Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het ging er af en toe behoorlijk pittig aan toe gisteravond... bij het verkiezingsdebat van SBS. Vier lijsttrekkers waren uitgenodigd. Die wilden allemaal hun punt maken. Dan krijg je dit. Ja, het leuke eraan is nu om hier een aparte uitzending Ik ja, Maar het een aparte oplossing. Maar dit doe ik graag. Ja. U doet niet het leuke is wel aan dit... Volgens mij ga ik met jou samen. Ja, dames en heren. Ik wil de tijd is om. De tijd is om. SBS heeft ook aan kijkers gevraagd wie het volgens hen het beste deed. Bijna de helft vond dat het PVV-leider Geert Wilders was. En we blijven nog even bij de verkiezingen. Misschien weet je niet of je gaat stemmen en zo ja, op wie. Nou, om die twijfelaars te helpen kunnen Jochem en Dylan het een en ander uitleggen. Zij toeren onder de naam De Kiesmannen met een speciale verkiezingsshow door het land. In Nijmegen zat de zaal vol mbo-studenten. Dus pak je kaartjes erbij. Als je een groen kaartje doet ben je natuurlijk eens. Als je een rood kaartje doet ben je het mee oneens. Maar je ziet toch dat ze daarna naar buiten komen dat ze zeggen... wow, ik heb nu voor het eerst met vrienden over politiek gehad dat is misschien wel voor ons de grootste compliment wat je eigenlijk kan maken. Neem je vrienden mee. Het maakt niet uit of je rechts of links stemt. Maar ga stemmen. Dankjewel. Je bent net geweest. Heb je er wat van geleerd? Ik heb denk meer inzicht gekregen. En ik zou denk nou ook wel weten waar ik op zou stemmen. En dan ander nieuws. Een zooitje bij de eerste vrije training van de Formule 1 in Las Vegas. De boel is stilgelegd door een losgeraakt putdeksel. Daardoor werd in elk geval een van de auto's zwaar beschadigd. De organisatie zegt nu dat ze eerst alle putdeksels controleren... voordat er weer geraced gaat worden. En de spelers van Excelsior Maasluis liggen waarschijnlijk pas net in bed. Gisteravond wonnen de amateurs in de beker met 1-0 van FC Volendam. De maker van dat enige doelpunt denkt dat mensen in Maasluis massaal een appje naar de de hebben gestuurd. Ja, heel Masluis is hier aanwezig natuurlijk. En, eh, en ja, wij vieren het natuurlijk met z'n allen. We winnen met z'n allen en we verliezen met z'n allen. En dan kun je zien, eh, leuk feestje en eh, we gaan gewoon nog door. Dus... Karaoke? Ik, voor mij wel, ja. Ik ben wel zo'n persoon. Snel nou even een microfoontje erbij pakken. Volendam is niet de eerste eredivisieclub die dit jaar sneuvelt tegen amateurs. Overkwam ook Heracles en PEC Zwolle. En het weer nog vanochtend fris en op sommige plekken hangt er wat mist. Overdag op veel plaatsen droog en best wel zonnig. In het westen zijn er wel wat lichte buitjes. Het wordt maximaal 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog altijd file rijden voor weggebruikers op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam staat een vrachtwagen met een lekke band.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 But back in the day, I can still remember when he just turned around, wouldn't look twice at you. Now I'm just being straight with you, cause he takes you far up, so you should be on your guard when he thinks you don't ever do now to keep the truth being only you and I fall love with me.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 Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook het lichaam opgehaald van een 19-jarige militair die door Hamas was gegijzeld. Een paar dagen geleden had Israël gezegd dat de vrouw dood was. Volgens een woordvoerder is de militair gevonden in een gebouw bij het Shiva ziekenhuis. In Madrid zijn vannacht rellen uitgebroken naar de herverkiezing van Pedro Sanchez als premier. Mensen zijn boos over de afspraken die zijn gemaakt met Catalaanse separatisten. In ruil voor steun voor Sanchez komt er een amnestieregeling voor de Catalanen... die zich zes jaar geleden probeerden af te scheiden van Spanje. De eerste training voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas is stilgelegd omdat het circuit onveilig is. Op het stratencircuit in de Amerikaanse gokstad raakt een putdeksel los. Het weer op veel plaatsen droog en geregeld zon. In het westen vanaf zee enkele lichte buien. Het wordt 8 graden. Het ritme van I know the feeling we're trying to forget. If only for a while, i I'll be lonely. live I rock a lawsuit when I'm going to court A white suit when I'm getting divorced A black suit at the funeral home And my birthday suit when I'm home alone Talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone They're saying, now you're rich and now you're famous Fake ass girls all know your name and Of the rich and famous, your first hit you a uh, shame Of the life, of the life, of the life we're living I just wanna every breath you take.